Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Door extreme regenval hebben sommige gebieden in Oostenrijk en Duitsland te maken met flinke wateroverlast. Onder meer vlakbij Dresden, in de Duitse deelstaat Saxe, waren er overstromingen. Sommige plaatsen daar zijn niet meer bereikbaar, melden lokale autoriteiten. Ook de omgeving rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn. In Oostenrijk staat de binnenstad van Alain vlakbij Salzburg deels onder water. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld. Tieners in Groot-Brittannië krijgen geen coronaprik, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant geeft het Britse Comité voor Vaccinatie het advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar niet in te enten, zolang de risico's onduidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen laten vaccineren. Voor het eerst in vier maanden is het aantal coronabesmettingen in Israël weer boven de duizend uitgekomen. Afgelopen 24 uur werden er meer dan 1100 nieuwe gevallen gemeld. De premier van Israël zegt dat de besmettelijkere Delta-variant zorgt voor een toename. Ook werkt het vaccin volgens hem minder goed tegen deze variant dan werd gehoopt. De film Titan van regisseur Julia Ducournau heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Française is de tweede vrouwelijke regisseur ooit die de prestigieuze filmprijs wint. Er waren ook twee Nederlanders genomineerd. Regisseur Paul Verhoeven en acteur Gijs Naber. Beide vielen buiten de prijzen. En Oostenrijkse ultrafietser Christoph Strasser heeft een wereldrecord neergezet. Binnen 24 uur legde hij ruim 1026 kilometer af. Het oude wereldrecord stond op 914 kilometer. De 38-jarige wielrenner reed rondjes op een circuit. Strasser stond in totaal slechts twee minuten stil vanwege een lekke band en om van fiets te wisselen.